De ontslagboete blijft bestaan voor bedrijven die meer dan 20 mensen ontslaan... en geen akkoord hebben met de vakbonden. Die boete bedraagt 5% van het totale bedrag aan loonkosten... dat is ontvangen van de overheid. Ook wordt het hele steunpakket verlengd van drie naar vier maanden... waardoor het tot 1 oktober loopt. Verder gaat het bedrag voor vaste lasten dat werkgevers krijgen omhoog. Nu is dat maximaal 20.000 euro, dat wordt maximaal 50.000 euro. Hoeveel het bedrijf precies krijgt hangt af van het omzetverlies. De lancering van de allereerste bemande ruimtecapsule Crew Dragon van SpaceX naar het ISS-station is op het laatste moment uitgesteld vanwege ongunstige weersomstandigheden. Waarschijnlijk volgt zaterdag een nieuwe poging. De lancering van de Crew Dragon door het bedrijf van zakenman Elon Musk wordt de eerste commerciële lancering. SpaceX werkt nauw samen met de ruimtevaartorganisatie NASA. Bij een vakantiepark in Groenlo, in de buurt van een slachthuis van Vion, regent het annuleringen. Dat is volgens de eigenaar toe te schrijven aan het nieuws over de met het coronavirus besmette arbeidsmigranten bij het vleesbedrijf. Vakantiegangers beschouwen Groenlo nu als een infectiehaard, zegt de vakantieparkeigenaar. In Nederland is sinds deze week sprake van een dreigend watertekort. Dat betekent dat de provincies overleggen over de droogte met Rijkswaterstaat en de waterschappen. De volgende fase zou feitelijk watertekort zijn, maar voor ons ministerie is dat voorlopig niet aan de orde. Niet eerder is in deze tijd van het jaar zo'n groot neerslagtekort gemeten.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 got me Pegue your heart open up. Cheers to love, broken wild, leaving you lost and scarred. no right and there's no wrong. So I'll take the risk, you won't back me down. On these open streets, it's just my face.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 Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything.